De maatregel geldt voor bonussen boven de 25.000 pond. De heffing moet door de banken worden betaald over alle bonussen die ze in een jaar uitkeren. De ontvangers worden niet belast. Volgens sommige berekeningen keren de Britse banken dit jaar gezamenlijk 6,6 miljard euro aan bonussen uit. Veel Britten vinden het onterecht dat banken met overheidsgeld overeind zijn gehouden en dat het geld nu als bonus wordt gebruikt. In twee maanden hebben zo'n 27.000 mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het ministerie van VWS noemt dat een ongekend hoog aantal. Onlangs begon een nieuwe campagne om mensen een keuze te laten maken over wat er na hun dood met hun organen moet gebeuren. Volgens het ministerie hebben sinds de start van de campagne 30.000 mensen hun keuze vastgelegd en 90% van hen geeft toestemming voor donatie. Daarvoor was dat zo'n 50%. Vanaf vandaag roepen tien gezondheidsfondsen hun achterban op toestemming te geven voor donatie. Onder de organisaties zijn de Nierstichting, de Nederlandse Hartstichting en het Diabetesfonds. Homo's doen relatief weinig aangifte van discriminatie of geweld. Uit onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat 70% van de homoseksuelen wel eens te maken heeft gehad met discriminatie of geweld vanwege hun geaardheid. Ze doen vaak geen aangifte omdat ze geen vertrouwen hebben in de politie, de gebeurtenis bagatelliseren, niet als homo te boek willen staan of denken dat de daders toch geen straf krijgen. Het kabinet vindt dat de betrokkenen vaker naar de politie moeten stappen. De ministers Hiers Ballin, Plasterk en Ter Horst benadrukken dat er allerlei maatregelen zijn genomen om de drempel te verlagen. Zo zijn er aparte officieren van justitie voor discriminatie en wordt er aandacht aan besteed op scholen. Het weer, soms wat regen of motregen.